De krant schrijft dat het nooit de bedoeling is geweest om misbruik te maken van de situatie van Ruben. Wel spijt het de hoofdredactie van de Telegraaf dat er onder de lezers het gevoel is ontstaan dat de krant onzorgvuldig heeft gehandeld. Een verslaggever kreeg Ruben aan de lijn nadat een van zijn artsen de telefoon had doorgegeven. Het artikel met het vraaggesprek heeft veel ophef veroorzaakt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken sprak van een kwalijke actie en minister Rauwvoet vond het schaamteloos. De politie hoopt vanmiddag meer te kunnen vertellen over de schietpartij in Enschede waarbij vier doden vielen. De lichamen werden gisteravond laat gevonden in een flatwoning. Het gaat om een jongen van negen, twee vrouwen en een man. De man is waarschijnlijk de dader. De drie andere slachtoffers zijn familie van elkaar, meldt de politie. Twee andere vrouwen en twee kinderen waren in de woning tijdens de schietpartij. Zij konden vluchten. Rotterdam herdenkt vandaag het bombardement van de stad op 14 mei 1940. Precies 70 jaar geleden verwoesten Duitse bommenwerpers vrijwel de hele binnenstad. Meer dan 800 mensen kwamen om het leven en 24.000 huizen werden verwoest. Er wordt onder meer herdacht bij het monument aan de Statenweg en in de Laurenskerk. Sinds enkele jaren wordt ook de brandgrens van het bombardement verlicht. In zijn woonplaats Hoogland is journalist Kees Mijnten overleden. Hij werd bekend als politiek verslaggever in programma's als Tros Kamerbreed en Tros Actua TV. Later werkte hij onder meer als dagvoorzitter op congressen en symposia. Kees Mijnten was 58 jaar. En dan het weer. Het is vandaag wisselend bewolkt en vooral in het westen is er zon.